De 54-jarige acteur werd eind oktober doodgevonden in de jacuzzi bij zijn huis. Hij zou zijn verdronken na inname van ketamine dat hij gebruikte tegen een depressie. Rudy Giuliani moet ruim 148 miljoen dollar betalen in een verkiezingsfraudezaak. De voormalige advocaat van de Amerikaanse ex-president Trump... verspreidde beweringen over fraude door twee verkiezingsmedewerkers in Georgia. De rechter oordeelde eerder al dat er sprake was van smaad... maar de juryleden hebben nu beslist hoeveel hij moet betalen. Giuliani noemt het bedrag absurd. Het geld gaat naar een moeder en een dochter die bij de presidentsverkiezingen van 2020 waren belast met het tellen van de stemmen in Georgia. Een telescoop van de NASA heeft de grootste zonnevlam van de afgelopen zes jaar vastgelegd. Volgens de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie was de uitbarsting op het noordwestelijke deel van de zon... die op zo'n 150 miljoen kilometer van de aarde staat. De zonnevlam werd in extreem ultraviolet licht vastgelegd. En door de zonnevlam merkten meerdere piloten dat er problemen waren met de communicatie. deskundigen monitoren het gebied waarin de zonnevlam was de komende tijd extra. En op het WK darts is Kevin Doets uitgeschakeld. De debutant die verloor in de tweede ronde nipt van de Engelse titelhouder Michael Smith. Het werd 3-2 voor de nummer 1 van de wereld. En Doets zei dat hij de wedstrijd van zijn leven had gegooid. In totaal komen er nog 11 Nederlanders in actie op het WK darts in Engeland... onder wie Michael van Gerwen en Raymond van Barneveld.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 Ik ben nergens zonder jou. op jouw gezicht. Oh, daar oh, ben jij. Oh, daar ben jij. Het wordt weer zomer in de zomer. Is de lucht voor altijd waar? Ik ben nergens zonder jou. Ik blijf altijd trouw, want de lucht is blauw.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 Just where you're blowing, getting to where should be going. Day by day, your world fades away, waiting to feel all the dreams that say gonna rain will bring you riches, all the good things you deserve now. And I say, I'll forever trying.